Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de aardbevingen in Turkije en Syrië... is inmiddels opgelopen tot ruim 19.000. Ook zijn er tienduizenden gewonden. Op sommige plekken zijn er nog overlevenden onder het puin gevonden... maar die kans wordt wel steeds kleiner. En lang niet overal is professionele hulp, zag correspondent Mitra Nazar. Iedereen die we tegenkwamen is gewoon nog op zoek naar familieleden, vrienden, buren. Ehm, er zijn vrijwilligers bezig om met ja, eigenlijk gereedschap eh, te graven. Om te kijken of ze bij mensen kunnen komen. Soms horen ze ook nog, nog iets van onder het puin vandaan. En dan is iedereen even stil. Maar meestal is het vals alarm. Ehm, ja, mensen voelen zich ontzettend machteloos. Ondertussen is de Turkse minister van Justitie een gerechtelijk onderzoek gestart... naar de gebouwen die zijn ingestort door de aardbeving. Daarbij wordt onderzocht of die gebouwen wel stevig genoeg waren... en of er niet te snel vergunningen zijn uitgedeeld aan bouwbedrijven. Greenpeace sleept de Europese Commissie voor de rechter. Het heeft allemaal te maken met een lijst die de commissie vorig jaar publiceerde. En daarop staan welke energiebronnen in Europa duurzaam zijn en waar bedrijven dus in kunnen investeren om groener te worden. Maar kernenergie en aardgas staan ook op die lijst en dat kan echt niet, vindt Greenpeace. Het probleem is als je aardgas als, als groen gaat uh, labelen, dat is gewoon heel gek. Aardgas is niet groen, het is een fossiele brandstof. En wanneer je hem opstookt, dan komt er ook heel veel CO2 eh, vrij. En dat maakt het ook niet duurzaam. Ook kernenergie is niet groen volgens Greenpeace, omdat je daarbij kernafval overhoudt. De rechter kijkt waarschijnlijk in april naar de zaak. En bij een verkeerslicht op een druk kruispunt in Amsterdam staat iets nieuws. Langs het fietspad staat een grote display waarop fietsers kunnen zien hoeveel mensen er voor hen al, voor hen al gestopt zijn voor het rode licht. Bedoeling is dat je dan zelf als fietser ook wordt aangemoedigd om te stoppen en niet door rood te rijden. Het gebeurt namelijk nogal vaak. Afgelopen maanden is er geëxperimenteerd met de gestopt voor rood teller. En het was een succes, daarom blijft hij dus staan. Het weer. Vanavond klaart het vanuit het noordwesten weer op. En landinwaarts koelt het af tot tegen het vriespunt. Morgen begint op sommige plekken mistig. Verder is er af en toe zon en het wordt een graad of acht. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken minder dan 10 minuten vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam heb je een kleine 10 minuten oponthoud voor knooppunt Amstel. De oprit is daar dicht door problemen met het wegdek. Op de A10 sta je in de file voor knooppunt de Nieuwe Meer op de Ring Zuid. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies. Op de A27 van Utrecht naar Almere heb je ook 10 minuten vertraging.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 In Turkije gaat het om 16.000 doden, in Syrië ongeveer 3400. Hulpverleners proberen nog steeds mensen onder het puin vandaan te halen. En in de Chinese ballon die een paar dagen boven Amerika hing zouden meerdere antennes hebben gezeten waarmee China communicatie kon verzamelen, zegt Amerika.